van 5 uur. Jeroen van Kamp met het CNRS Journaal. In Afghanistan is een transportvliegtuig van het Amerikaanse leger neergestort. Volgens een Amerikaanse kolonel zijn alle elf inzittenden omgekomen. Het Hercules-toestel verongelukte dicht bij het vliegveld van Jalalabad... in het oosten van Afghanistan. De oorzaak is nog onduidelijk. Er zijn volgens Amerika volgens nog geen aanwijzingen... dat het vliegtuig is beschoten. De slachtoffers zijn zes Amerikaanse militairen en vijf burgers, zegt het Pentagon. President Obama heeft nogmaals gepleit voor een strenge wapenwet in Amerika... na de schietpartij in een school in de staat Oregon. Op een persconferentie reageerde Obama boos en geschokt. De schutter liep gisteren een school voor volwassenenonderwijs in de plaats Roseburg binnen... en opende het vuur. Hij schoot negen mensen dood. Zelf kwam de schutter om het leven na een schotenwisseling met de politie. Over zijn motief is nog niets bekend. Volgens Obama is Amerika het enige ontwikkelde land ter wereld... waar dit soort schietpartijen eens in een paar maanden voorkomt. De politie heeft in een huis in Heerlen een grote hoeveelheid wapens gevonden. Het gaat om steek- en slagwapens, een soort revolver en twee mortieren. De explosieve opruimingsdienst heeft de mortieren op een veilige plek tot ontploffing gebracht. Na een tip van de Belgische politie werden drie invallen gedaan in Brunsum en Heerlen. In het derde huis waar ze binnenvielen vonden agenten onder meer messen, zwaarden en bijlen. Die waren opgehangen aan een muur. Twee mensen werden aangehouden. Zo'n 50 miljoen Amerikanen Amerikaanse klanten van telecombedrijf T-Mobile zijn het slachtoffer geworden van hackers. Gedurende twee jaar hadden de inbrekers toegang tot de persoonsgegevens van de klanten. De hack werd gepleegd in het systeem van het bedrijf dat de persoonsgegevens van T-Mobile klanten beheert. Vorige maand is het lek gedicht. Het bedrijf onderzoekt wie achter de hack zit. De inbrekers konden onder meer met de namen, adressen, geboortedata en burgerservicenummers van de klanten. Het weer, het is fris met minima tussen de 2 en de 7 graden. Landinwaarts kan het aan de grond zelfs even vriezen. In het noorden en oosten kan plaatselijk wat mist ontstaan.